uur. Goedenavond, ik ben Stef Panstra en dit is het nieuws van NWS op 3. De Britten krijgen weer een nieuwe prime minister. Liz Truss is na 45 dagen al opgestapt. I have spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. Truss is de kortstzittende Britse premier ooit. Correspondent Fleur Launsbach vertelt waar het misging. Liz Truss maakte grote inschattingsfouten met betrekking tot de economie. Ze verloor het vertrouwen van de markten. Ze verloor haar minister van Financiën. En gisteren haar minister van Binnenlandse Zaken. Nu wordt er gezocht naar een opvolger. Ja, en wie dat wordt weten we nog niet. Het is hoe dan ook iemand van de conservatieve partij... waar Liz Truss ook bij zit. Volgens Britse media heeft ene Boris Johnson er wel oren naar. Een Nederlandse vrouw die al maanden wordt vermist is doodgevonden in Duitsland. Sausan van 35 vertrok in juni te voet uit haar huis in Limburg en werd sindsdien niet meer gezien. Nu blijkt dat de Duitse politie haar lichaam half juni al had ontdekt onder een viaduct, maar lang niet wist wie ze was. De man van Sausan is opgepakt en wat zijn rol zou zijn geweest is niet duidelijk. En het is het kabinet nog steeds niet gelukt om het eens te worden over een nieuwe asielwet. Die moet regelen dat asielzoekers beter over het land worden verspreid... en niet allemaal in het overvolle Ter Apel terechtkomen. Maar de VVD ligt dwars. Die partij wil gemeenten niet dwingen om asielzoekers op te vangen. En dit verdwijnt uit de eredivisie. Goed Alle kunstgras eh, oud moet spelen op eh, normaal gras. Kutgras, al dus Dusan Tadic van Ajax. Vanaf seizoen 2025-26 zijn de clubs verplicht om op gewoon gras te spelen. En kan al het kunstgras dus bij het grof vuil. Officieel moeten de 18 eredivisieclubs er nog over stemmen, maar dat lijkt een formaliteit. Alle clubs hebben zo'n hekel aan kunstgras, net als Tadic. Krijg je nog het weer. In het noorden regent het de komende uren nog. Vanavond en vannacht overal kans op een bui. Morgen meer zon, maar ook kans op wat onweer. En het wordt een graad of 19. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB drukke avondspits, maar geen hele lange files. Ik noem wel een paar opvallende. A2 Amsterdam richting Den Bosch tussen Breukelen en afrit Utrecht Centrum.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 nou, het is nu even fasten your seatbelt, Want dit komt eigenlijk uit het programma wat hier nakomt. Maar zak alweer van een tijdje terug. Ik denk zelfs einde 2021 van een Amsterdamse band. En ze heette Von V en Openly Remember. in your arms. Break On Through To The Other Side. Een onvervalste eh, grote rock- en bluesplaat uit de, jaren 60 is Buster Rhymes met de Pussycat Dolls. Let me talk to y'all and just, you know, give you a little situation.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 They fun. Nou, ze waren hier eh, nog een keer in Nederland. En eh, er was nog eens een keer ook nog een dame die een eh, concert probeerde te bezoeken. Toen was Mick Jagger gevloerd door een griepje. Ik ga wel naar een ander concert. En toen zei Jagger bij die gelegenheid, toen hij eindelijk optrad... Nou ja, misschien is er een eh, Frans bouwer, eh, misschien wel heel erg leuk. En eh, zijn er ook boeren in de zaal? En dat had wel te maken met die boerenprotesten die er aan de gang waren op dat moment. Maar Mick Jagger ja, hij heeft altijd wel een beetje gevoel voor humor. Man is inmiddels denk ik al 8,79 en staat nog gewoon vrolijk <laughs> op het podium. daarvoor Pussycat Dolls en Don'tje. Eén van die dames die had ooit verkering met een snelle man in eh, de Formule 1. En die man heeft nog geen wedstrijd gewonnen dit jaar. En wel zeven keer wereldkampioen geweest. Nou, dan weet je al genoeg. Ehm, we gaan op eh, naar de hoofdlijnen van het nieuws van half zeven. En dat doen we nog met een fijn nummer van Madonna met Causing a Commotion.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 De politie onderzoekt de omstandigheden van het ongeluk... waarbij de 10-jarige Hebe en haar 26-jarige begeleider omkwamen. Ze werden gisteren gevonden. De politie onderzoekt onder meer de weersomstandigheden van die dag en of de auto iets mankeerde. De persoonlijke gegevens van 21.000 pashouders van de Technische Universiteit Eindhoven zijn gestolen na een hack bij een softwarebedrijf. Dat bevestigt de instelling na een bericht van RTL Nieuws. Het gaat om gegevens van mensen met een campuspas... waarmee ze bijvoorbeeld kunnen printen en toegang krijgen tot de gebouwen. Het weer vanavond en vannacht opnieuw buien, morgen zon, maar ook wat regen en mogelijk onweer. ZFM. ABBA dus. En het origineel met Gimme Gimme a Man After Midnight. En daarvoor de band met eh, Chest eh, Fever. En we zijn nog lang niet klaar eh, met de muziek hier in deze Zandvoort draait door. deze dame die hebben we natuurlijk meerdere malen meegemaakt. Maar dan in de rol van een of andere frontvrouw voor Fleetwood Mac. Stevie Nicks en Stand Back. 106.9 een tijd... Dankjewel. Er was een tijd dat zij hier eh, regelmatig eh, te gast was. En dat was in de periode voorafgaand aan eh, het album wat ze uit heeft gebracht in 2012. En één keer erna om deze studio een keer gewoon een beetje in te wijden. ik heb het over Fabiana Dammers met Make Me Hole. Ze heeft op 9 september nog een heel mooi optreden gedaan. Kijk eens even naar op 3 voor 12 Noord-Holland. Want daar staat het op. Eh, in Velsenbeek. En dat was allemaal van dat gedenkwaardige album... The Girl You Love 2012. Dat, eh, er is er nog één eh, uit datzelfde jaar van Alaska met Actors and Liars. Eigenlijk twee iconische albums die het verder niet helemaal in de Nederlandse muziekwereld hebben het gehaald. Dat is wel even een beetje jammer eerlijk gezegd. Want er staan binnen goede stukken op. Eh, en zo was dat ook met dit het eh, geval. Ehm, daarvoor hoorde je trouwens Stevie Nicks met Stand Back. Straks eh, gaan wij uh, Alternative FM doen. En daarin zit Lisette Aviva. En ik voorspel je, als dat hoort... dan ren jij over een, een, week of wat gewoon naar je platenwinkel... om daar een EP te scoren. En als je dat niet doet... dan is er nog altijd nog de streamingsdiensten... waar je het een beetje vanaf kan plukken. Zo. Dan heb ik dit weer even vaktechnisch technisch vol weten te kletsen. Want dit eh, is het laatste nummer alweer. Hoezo? We hebben nog 10 minuten. Ja, maar deze versie duurt ruim 10 minuten. Een echte wetse, ouderwetse klassieker uit een film. The Saturday Night Fever. En de heren van de trams waren daar verantwoordelijk voor. Ik zie die John Travolta nog eens een witte pakkie op dat, eh, de dansploegen staan. Disco Inferno.